Nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Informateur Cenk Willink houdt vandaag bij hem thuis gesprekken... om de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks weer op gang te brengen. De partijleiders Rutte en Klaver zijn bij hem langs geweest. Eerder bleek het onderwerp migratie het breekpunt tussen de vier partijen. Omdat andere combinaties ook niet slaagden... komt een coalitie met GroenLinks nu toch weer in beeld. Tientallen leerlingen van een middelbare school in Schiedam hebben cijfers van hun proefwerken veranderd. Volgens RTW Rijnmond had een van de leerlingen het leerlingvolgsysteem waar de cijfers worden bijgehouden gehackt. Hij gaf de wachtwoorden vervolgens door aan andere leerlingen. De fraude is vorige week ontdekt, maar de zaak zou al langer spelen. De hacker is inmiddels geschorst en de politie van Schiedam is een onderzoek gestart. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer willen een debat over het bericht dat bij de verkiezingen in maart 7600 stemmen niet zijn meegeteld. Het gaat om stemmen uit de gemeente Boksmeer. De Kamer is zeer bezorgd en vindt het belangrijk dat het verkiezingsproces correct verloopt en dat de uitslag betrouwbaar is. Volgens de kiesraad zouden de niet meegetelde stemmen geen invloed hebben gehad op de einduitslag. President Trump schuift oud-justitietopman Christopher Wray naar voren als nieuwe directeur van de FBI. Dat maakt hij via Twitter bekend. Wray moet James Comey opvolgen die vorige maand door Trump werd ontslagen omdat hij zijn werk niet goed zou doen. Volgens Trumps tegenstander moest Comey weg omdat de president de gevolgen vreest van het FBI-onderzoek naar mogelijke contacten tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Morgen moet Comey getuigen voor een speciale senaatscommissie. Het weer. Vanavond breekt vanuit het zuidwesten de zon nog geregeld door. Het is 14 tot 19 graden en de wind neemt af. Morgen wordt het met maxima van 20 tot 25 graden warmer. Het is nog wel wisselvallig. Vrijdag en in het weekend blijft het licht onbestendig... maar met name op zondag wordt het zomers warm.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 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelevaar en Sveen. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Woerden en Lunetten. 6 kilometer staat een kapotte vrachtauto. A15 Rotterdam richting Gorkum. Een half uur vertraging tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West. De A16 Rotterdam richting Breda is dicht op de Moerdijkbrug. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen. Vanaf Ridderkerk staat 14 kilometer file. Verkeer kan omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Want ook zijn er problemen op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Daar drie kwartier vertraging voor het knooppunt Hellegatsplein. Er is een reparatie aan de linkerrijstrook, waarschijnlijk tot na zevenen vanavond.